uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Groot-Brittannië stuurt nog een oorlogsschip naar de Perzische Golf... om de Britse belangen te beschermen en een vrije doorvaart te garanderen... zegt het Britse ministerie van Defensie. Dit is het derde oorlogsschip dat door de Britten naar de regio wordt gestuurd... in verband met de spanningen met Iran. Iran dreigt een Britse olietanker te enteren... omdat de Britten weer bij Gibraltar de Iraanse olietanker Grace One in beslag hebben genomen. De Grace One zou met Iraanse olie onderweg zijn geweest naar Syrië. Ook Nederland overweegt een fregat naar de regio te sturen... als bijdrage aan een internationale zeemacht die het scheepvaartverkeer moet beschermen. Oekraïne heeft in 2017 een man gearresteerd en veroordeeld... die betrokken is geweest bij het transport van de boekinstallatie... waarmee vijf jaar geleden vlucht MH17 werd neergehaald. Dat heeft de onderdirecteur van de onderzoeksafdeling... van de Oekraïense inlichtingendienst vandaag gezegd... tijdens een briefing in Kiev. Waarom het nu pas wordt bekendgemaakt is niet duidelijk. Het internationale onderzoeksteam JIT wil geen commentaar geven op de Oekraïense mededeling. En vier hoogleraren stellen dat het RIVM onterecht heeft geconcludeerd dat sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels veilig is. Volgens de hoogleraren is de gezondheidsschade voor kinderen verkeerd berekend. In een artikel in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde schrijven de hoogleraren onder wie een toxicoloog en een kinderarts, dat in de rubberkorrels kankerverwekkende stoffen zitten die volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten meer schade veroorzaken bij kinderen dan waar het RIVM in zijn onderzoek van uitgaat. Het RIVM is het niet met de vier hoogleraren eens. Het weer, bijna overal droog. Vannacht kunnen er in het binnenland mistbanken ontstaan. De minima liggen rond de 19 graden, pardon, rond de 13 graden. Morgen meer bewolking, in de middag valt mogelijk een bui...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 Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Yeah. motion. I wonder if you hear me too. Wrapped in my arms with every moment, the memories that pull me through. You, you found me, made me into something new.